Citydijkers met het NOS Journaal. Het aantal executies is vorig jaar flink gestegen. Het aantal mensen dat werd geëxecuteerd nam wereldwijd met 30% toe... naar ruim 1100, meldt mensenrechtenorganisatie Amnesty. De stijging komt vooral doordat er in Iran meer mensen de doodstraf hadden gekregen. Voornamelijk voor drugszaken. Volgens Amnesty kunnen de cijfers wereldwijd nog hoger zijn... omdat de aantallen in China over de doodstraf niet openbaar worden gemaakt... Terwijl China het land is dat de meeste executies uitvoert. Het aantal vrouwen dat economisch onafhankelijk is, neemt steeds meer toe. Volgens het CBS is bijna 70% van de vrouwen economisch zelfstandig. Vergeleken met ruim 80% van de mannen. In de jaren 70 was dat nog heel anders. Toen was nog geen 20% van de vrouwen financieel onafhankelijk. Sindsdien werken vrouwen vaker en ook meer uren. En ook speelt het krijgen van kinderen steeds minder een rol. De huidige generatie vrouwen blijft vaker werken na het krijgen van kinderen. De Universiteit Wageningen heeft aangifte gedaan van een leus die gisteren werd geroepen bij een pro-Palestijnse demonstratie. De demonstranten vergeleken daarmee voorstanders van de staat Israël met nazi's. Het universiteitsbestuur ziet dat als groepsbelediging. Sinds twee weken hebben pro-Palestijnse demonstranten een tentenkamp op het terrein van de Universiteit Wageningen. De demonstranten willen dat de universiteit stopt met samenwerken met Israëlische universiteiten. In de haven van Vlissingen zijn twee zeemijnen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Schepen mogen er daardoor de komende dagen niet aanmeren. De gemeente zegt dat de mijnen pas volgende week geruimd zullen worden. Ook wordt nog gezocht naar mogelijke andere mijnen in de buurt van de haven van Vlissingen.